rijtuig reden we naar Vinkenveen. Op een dag in maart, zo kalm en bedaard. En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard. allemaal naar En geen wolk in de lucht. En geen bootje in het riet. En geen auto om de weg. Want die had je toen nog niet. Er ging scheef bij iedere bochie. Oh, wat oh, een lekker In de niet. Iedereen tuigt Reden we naar Vinkerveen. Op een dag in maart. Zo kalm en bedaard. En maar schommelen. En maar kijken naar de kont van het paard. in a in de regie, in de regie, helemaal naar Wat een tijd, oh wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja. Iedereen was heel beschaamd. want er was nog geen verkeer. En niet bang zijn voor je Oh, wat een lekker dag. schommelen en maar kijken naar de komt van het paard in de redegie. In de redegie. et helemaal met de